Dat is de uitspraak in een kort geding dat de regio Haaglanden en de stadsregio Rotterdam hadden aangespannen. Die vinden dat de reizigers te zeer benadeeld worden door de acties. Ook vinden ze de acties prematuur. De omvang van de kabinetsbezuinigingen zou nog niet duidelijk zijn. De komende dagen rijden er minder metro's, trams en bussen in Den Haag en Rotterdam... als protest tegen de bezuinigingen in het openbaar vervoer en tegen de privatiseringen. In Amsterdam werd vandaag al gestaakt. Volgens het gemeentelijk vervoersbedrijf waren er veel reizigers die begrip toonden voor de acties. De anti-regeringsprotesten in de Arabische wereld breiden zich verder uit. Vandaag gingen duizenden betogers de straat op in Bahrein. Geïnspireerd door de opstand in Egypte en Tunesië hadden ze vandaag uitgeroepen tot Dag van de Woede. De demonstranten eisen grotere politieke vrijheden en een nieuwe grondwet. De politie in Bahrein schoot met traangas en rubberkogels op de betogers. Tientallen mensen raakten gewond. Ook in Jemen en Iran werd vandaag gedemonstreerd. In Jemen kwam het opnieuw tot geweld tussen de politie en anti-regeringsbetogers. En ook in Iran liep het uit de hand. Op verschillende plaatsen werden marsen voor meer vrijheid hardhandig neergeslagen door de oproerpolitie. Naar verluid werden tientallen Iraniërs opgepakt. In Hongarije is een voormalig legerofficier van 96 aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. Sandor Kepiro wordt ervan beschuldigd dat hij betrokken was bij de massamoord op ruim duizend burgers in Servië in de Tweede Wereldoorlog. In 1942 zou hij hebben meegedaan aan de executie van Serviërs, Joden en Zigeuners in de Servische stad Novi Sad. Hongarije begon vier jaar geleden een onderzoek tegen de voormalig officier nadat nieuwe documenten waren opgedoken in archieven in Servië. Delen van Servië waren in de Tweede Wereldoorlog bezet door Hongarije, dat een bondgenoot was van nazi-Duitsland. Het weer, in het oosten regen, in het westen droog, temperaturen vanavond en vannacht een paar graden boven nul... Morgen eerst zonnige periode, maar smiddags meer bewolking en s'avonds regen.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 Musha ring, dumma doo, dumma da. this chamber Eh, een, hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Joop, goedenavond. Goedenavond, Daan. Ja, ehm, we zijn er weer. Lekker live. Ik heb een heleboel lekkere muziek meegenomen. Allemaal uit, de eh, ja, jaren 60 en een paar uit uh, eh, 70, zoals dit nummer, wat je zojuist hoorde. Dat hebben we gedaan als een tribute tot, naar Gary Moore, omdat hij vorige week is overleden. Hij werd dood in zijn hotelkamer gevonden. Men zegt hartafval, maar boze tongen fluisteren dat hij gestikt is. Ja, daar kunnen wij natuurlijk nooit achter komen. In ieder geval, Gary Moore was eh, eh, de gitarist, de gitarist van Thin Lizzy. Hij is later eh, voor zichzelf begonnen. Maar wij draaiden voor u uit 1973 een, een hardrock uitvoering van een traditioneel Iers nummer, Whiskey in the Jar. En dat was dan uiteraard Thin Lizzy. De volgende drie nummers die we voor u gedraaien. Gene Pitney. Ja, Gene Pitty, dat is al een hele oude bekende. Eh, hij eh, is helaas in 2006 overleden en hij was eh, een zanger en zoals dat dan ook heet, een songwriter. Heeft een heleboel nummers geschreven, ook voor The Crystals, Ricky Nelson en voor Roy Orbison. Wij gaan vanavond voor u draaien Mecca uit 63. Vervolgens Billy Joe Royal met Down in the Boondocks uit 65. En last but not least van deze drie, Elvis Aaron Presley, oftewel Elvis Presley met Devil in Disguise uit 62. Oh, yes, you are. Devil in disguise. like an angel, but. Oh, ja, Elvis Presley, Elvis Aaron Presley. Alweer in 1977 overleden, als ik het goed heb, ergens in augustus. Long time ago. Maar hij heeft nog steeds ontzettend veel fans. Want zijn eh, graf dat op zijn landgoed is, dat wordt toch door duizenden mensen per jaar bezocht. Goed, we gaan weer een eh, serie van drie starten zometeen. We beginnen met de Hollies. Amerika eh, Engelse band natuurlijk uit de jaren 60, 62 traden ze voor het eerst op in een eh, band eh, in, Manchester, club The Oasis. En daar zagen zij, dat was vlak voor de kerst, in hun kleedkamer een bosje hulst hangen. En hulst is in het Engels holly en daar komt de naam de hollies vandaan. Jawel. We hebben voor u meegenomen On the Carousel uit 67. Dan gaan we naar Melanie, die is ook ontzettend bekend natuurlijk van Lay Down en Beautiful People. Maar vanavond hoort u Brand New en dat is eigenlijk beter bekend onder de naam Roller Skate Song uit 1972. En tenslotte, ze hebben geen introductie meer nodig. Mammas en de papa's met hun allereerste hit uit 65 California Dreaming. Riding along on a carousel Trying to catch up to you Riding along on a catch to you. Horses chasing, cause they're racing. So Golden CFM. Het live gouden oude programma van onze lokale radio. En ik weet zeker dat ik een heleboel mensen met dit soort muziek heel veel plezier doe. Al is het alleen maar vanwege nostalgische redenen volgende drie, uh, groepje van drie. Dit is een, uh, ja, een Brits groepje eigenlijk. Een Brits clubje bij elkaar. We beginnen met de Spencer Davis Group, De groep die uh, door Spencer Nelson Davis in Birmingham is opgericht. Met onder andere Muff Winwood en Steve Winwood. Wel bekend uiteraard. En die flink aan de weg hebben getimmerd in het begin van de jaren 60. Vanaf 63 zeg maar zo. We gaan voor u daar de Kimmy Some Lovin' uit 1966. Vervolgens Van Morrison. Ja, de man die kan bijna alles. Een Noord-Ierse zanger die eh, deel heeft uitgemaakt van de groep Them. Hij is zanger, tekstschrijver, ook gitarist en soms speelt hij harmonica of saxofoon. En wij hebben gekozen voor het nummer Brown Eyed Girl. Zijn allereerste hit in Nederland uit 1967. En tenslotte Hermits Hermits, ook niet onbekend. 1963 ontstaan in Manchester. En dat eh, heeft hele leuke muziek opgeleverd. En wat wij voor u gaan doen is vanavond Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter... Een hit vanuit uit eh, 1965. laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping. In the misty morning fog with all oh, our hearts a thumping, and you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. And whatever happened, Tuesday and so slow. Gone down the old mine with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding high the rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you. A brown eyed girl. girl. Do you remember when we used to sing sha la la la la la la la la la la dee da just like that sha la la la la la la la la la la da la dee da from memory, back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. You, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing? Sha la la. Brown Eyed Girl en Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. Het lijkt wel Valentijnsdag vandaag, ik zweer het je. Joh, echt. <laughs> <laughs> Daar gaan we iets aan doen, want het volgende nummer is van uh, Jethro Tull. Ook een Britse groep uit eh, Blackpool dit keer. Eh, rondom de ja, beetje excentrieke fluitist Ian Anderson. Maar Anderson doet nog meer, want hij zingt ook onder andere. Hij speelt dus die dwarsfluit, akoestische gitaar, mondharmonica, bansuri. En bansuri is een, een bamboefluit uit de Hindoestaanse muziek. En een mandoline. Eh, van eh, de Jethro Tull gaan wij zometeen voor u draaien. Boeré, een nummer dat eh, geënt is op een werk van Bach. Johan Sebastian Bach. Dat is weer wat anders. Daarna de Shangri-La's. En de Shangri-La's hebben voor ons uh, Remember. En dat staat hem eigenlijk bij. Walking in the Sand. Iedereen kent het. 1964. Een Amerikaanse meidengroep. Die liedjes hebben gemaakt over luddeverde jongens en tienerangsten. En tenslotte uh, van dit blokje van drie, de Archies. En dat is eigenlijk net zo'n groep als de Monkeys. Zijn ontstaan uh, met, door studiomuzikanten die muziek speelden bij een, eh, een, een tekenfilmserie. En die heette dan de Archies. En van hem, van hem, van hen... Van de Archies gaan we natuurlijk het enige nummer dat in Nederland bekend is geworden. Sugar Sugar voor u draaien. Een hele grote zomerrit uit 1969. Laat ze maar horen dan. Ik voel helemaal de vloer trillen helemaal hier, want Joop zit te dansen hier ook. <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja, ze kan niet wel weer daar. <laughs> <laughs> Weinig kans. Als ik ga dansen, dan moet ik gauw naar huis, want dan ben ik eh, dronken. <laughs> Fijn, leuk. Leuk dat je er weer was. Goed hè, goed. Dit was Brandhout. Goedenavond. Nee, we gaan nog even lekker door. We gaan nog een, eh, een kwartiertje muziek voor u eh, draaien. Lekkere muziek uit de 60 en 70 jaren. En we beginnen met een nieuw blokje met Dusty Springfield. de, ook weer Britse, die helaas alweer uh, bijna 11 jaar geleden overleden is. Van haar hebben we meegenomen Son of a Preacher Man uit 1968. Vervolgens de voorlopers van van The Surf Sound. Jan and Dean. Little Lady van Pasadena uit 64. En een hele oude Bill Haley en zijn Rockets en Rock Around the Clock.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 What you en al achter de knoppen. bij eh, Bill Haley en zijn Comets. Met eh, de hele oude hit uit 54 natuurlijk. Rock Around the Clock. We gaan nog gauw eventjes eh, voor negen wat nummers er doorheen schoppen eigenlijk min of meer. we beginnen met Ram Jam. Een Amerikaanse rockgroep met Black Betty. Een hele grote hit. Eigenlijk een one hit wonder was dat. Daarna een Nederlandse groep The Motions met Wasted Words. En tot slot Little Richard. Good Golly Miss Molly uit 1958.